12 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17... dienen een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in tegen Rusland. Ze beschuldigen Rusland van het schenden van hun grondrechten... door het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne in juli 2014... en van het frustreren van het onderzoek daarnaar. De klagers zijn nabestaanden van 70 passagiers van de MH17... Ze willen dat Rusland veroordeeld wordt en zien dat als een belangrijke vorm van erkenning. De rechtbank in Antwerpen heeft vier mannen veroordeeld voor de verkrachting van twee Nederlandse toeristen. De vrouwen van 20 en 21 hadden in maart een discotheek bezocht en lieten zich daarna naar hun hotel brengen door twee mannen die ze hadden leren kennen. In die hotelkamer werden ze verkracht. Later kwamen nog twee mannen de kamer binnen die zich ook vergrepen aan de vrouwen. De slachtoffers herinnerden zich de volgende ochtend nauwelijks iets. De vier daders hebben celstraffen opgelegd gekregen van tussen de vier en vijf jaar. In alle gevallen is een deel voorwaardelijk. Ook moeten ze aan beide slachtoffers zo'n 12.000 euro schadevergoeding betalen. De inbrekersfamilie die deze zomer in Zeeland werd gearresteerd... heeft volgens de politie 160 inbraken gepleegd in auto's en campers. Hun werkterrein was de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Maar mogelijk waren ze ook actief in België. Ze hadden het voorzien op koffers, kleding, geld, telefoons, laptops en sieraden. De vader en moeder werden in augustus op Walcheren gearresteerd. Ook zes kinderen werden aangehouden. De stijging van tarieven in de kinderopvang blijft waarschijnlijk beperkt tot zo'n 8 blijkt uit een steekproef van de NOS. Uiterlijk vandaag moet de kinderopvang melden wat de tarieven worden op 1 januari. Als de tarieven inderdaad met 8% stijgen... gaan de meeste ouders met kleine kinderen er per saldo iets op vooruit. Het weer, geregeld zon, maar vanuit het zuiden ook kans op een bui.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.